Vanmiddag trekt die regen weg en dan neemt ook de wind af en dan wordt het 9 graden. Vanaf morgen rustiger, kouder en meer zon. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staat een file op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... bij knooppunt Kleinpolderplein, 7 kilometer. Dat heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk... Op het knooppunt is de verbindingsweg naar de A20 richting Gouda afgesloten. Verkeer vanuit Den Haag naar Rotterdam kan bij het omrijden via Gouda over de A12 en dan de A20.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 Ze werden in 2013 in Duitsland opgepakt toen ze onderweg waren naar Syrië. Ze hadden camouflagekleding, bivakmutsen en Arabische woordenboeken bij zich. Er werden ook afscheidsbrieven gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie wilden ze zich aansluiten bij de gewapende strijd. De verdachten zeggen dat ze naar Syrië wilden om burgers te helpen. De huizenmarkt herstelt sneller dan verwacht, dat zegt makelaarsvereniging NVM. In het laatste kwartaal van vorig jaar zijn ruim 34.000 woningen verkocht. Een stijging van 30 ten opzichte van het jaar ervoor. En dubbel zoveel als op het dieptepunt van de crisis. Ook de gemiddelde huizenprijs blijft stijgen. De prijs van de gemiddelde verkochte woning in Nederland ligt nu op 215.000 euro. En dat is 3,5% hoger dan vorig jaar. Makelaars verwachten dat vooral de nieuwbouwmarkt komend jaar flink zal herstellen. Ook zal de gemiddelde prijs van koopwoningen blijven stijgen. In Alkmaar zijn de wieken van een molen afgebroken. Vermoedelijk kwamen ze naar beneden door de harde wind. De wieken zijn in een sloot voor de oude geestmolen gevallen. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. De poldermolen werd in 1565 gebouwd om het waterpeil in de omgeving te regelen. En sinds het begin van de jaren 60 van de vorige eeuw staat de geestmolen in een woonwijk van Alkmaar. De Internationale Hockeybond heeft Ellen Hoog uitgeroepen tot de beste speelster van het afgelopen jaar. De 28-jarige hockeyster van Amsterdam kreeg in de jaarlijkse verkiezing de voorkeur boven onder andere Maartje Pauwme en de Argentijnse Luciana Aymar. De Ellen Hoog werd afgelopen zomer al gekozen tot beste hockeyster van het WK in Den Haag, waar Oranje de wereldtitel pakte. Het weer